Twee uur. Katrien Straatman met het NOS Journaal. Door een brexit zonder afspraken met de EU... kan de Britse economie tot ruim 9 krimpen... blijkt uit nieuwe berekeningen van de regering van premier May. Als het Lagerhuis over twee weken akkoord gaat met de brexit-deal... blijft de krimp beperkt tot bijna 4 Op dit moment lijkt er in het parlement geen meerderheid voor de deal. Bij KPN verdwijnen mogelijk honderden banen... door een reorganisatie bij het telecombedrijf. Om hoeveel banen het precies gaat, is nog onduidelijk. KPN wil met de reorganisatie 350 miljoen euro besparen... onder meer door meer te digitaliseren en automatiseren. Bij een vorige reorganisatieronde werden er 1500 tot 2000 banen geschrapt. De zes mannen die afgelopen nacht vastgebonden werden gevonden... in een loods in Susteren in Limburg... zijn mogelijk slachtoffer geworden van een overval... op een illegale sigarettenfabriek. Alle slachtoffers komen uit Polen en hebben een verklaring afgelegd op het bureau. De eigenaar van de loods is opgepakt. Agenten werden gisteravond laat door een bebloede man naar de loods in Susteren gebracht. Die was kort daarvoor met een auto dwars door het hek van de loods gereden... en had in paniek aangebeld bij een huis in de buurt. In de rechtbank in Zutphen is een verdachte voorafgaand aan een zitting aangevallen. De man wordt verdacht van betrokkenheid bij een moordzaak. Hij is niet de hoofdverdachte, maar zou wapens hebben geleverd aan de schutter. De man was op vrije voeten gesteld in afwachting van zijn proces. Toen hij vanochtend in de wachtruimte van de rechtbank zat... samen met de nabestaanden van het slachtoffer werd hij fysiek bedreigd. De pakketpolitie wist de rel te sussen... en heeft de verdachte in een aparte ruimte geplaatst. Dat had sowieso moeten gebeuren. Het weer, het is bewolkt en er valt hier en daar wat lichte regen. Bij een stevige zuid- tot zuidoostenwind wordt het tussen de 5 en 11 graden.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 Welkom bij de allereerste editie van de Top 20. En een nieuw programma waarin ik jou een uur lang meeneem in de wereld van muziek... en in de wereld van de beste hits van dit moment. De lijst wordt samengesteld door middel van streams op onder andere Spotify en andere streamingsdiensten. Ook eh, downloads, dus alles wat je downloadt in iTunes krijg ik allemaal op mijn scherm te zien. En dan weet ik precies wat jij interessant vindt. En ook de airplays van de radiozenders worden erin meegenomen. En daarmee komt er samen een mooie top 20 samen. En die ga ik jou het komende uur presenteren. En ik kan je vast verklappen, er zit een kerstnummer in. Er zit een die al een tijdje op de radiozenders hoort... en die echt nog steeds fantastisch is. Er zitten eigenlijk alleen maar fantastische platen in. Het komende uur de allerbeste muziek met op 20 Moon 5 en Cardi B. We trappen hem af met Girls Like You 20. 24 I I was with chance making things right between us. But now it's all good, babe.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 Move Likes Jagger. Jaartje later, 2012, Payphone. Uh, hetzelfde jaar, 2012, Daylight. In 2014, Maps. 2014, Weer Animals. Ook Sugar, 2014. In 2017, What Lovers Do. En ook dit jaar hebben ze weer een hit. Samen met Cardi B. Ik heb het over Maroon 5 en Girls Like You. Op uh, nummer 20 in de top 20. Op nummer 19 staat een plaat die te maken heeft met kerst. En op nummer 18 staat een Nederlandse plaat. Welke zijn het dan? Nou, deze. 19. in de top 20 van deze week staat Mariah Carey in All I Want For Christmas Is You. En dat is best wel vroeg, want meestal is het zo begin december dat de kerstplaten de hitlijsten binnenstromen. Maar nu is het al eind november. Toch al lekker. En op 18 Frenna en Lil Kleine en Verleden Tijd. En op 17, die is voor Lady Gaga. 17. Lady Gaga, die leerde op haar vierde al piano spelen. Kun je het voorstellen? Toen zaten wij allemaal op de kleuterschool. En ze zei op piano te spelen. En iets later, toen ze begon aan de middelbare school, haar dertiende schreef haar eerste liedjes.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 tired trying machine Martin Garrix, High on Life. Daarmee staat hij op nummer 16 in de top 20 van deze week. En daarvoor hoorde je op nummer 17 Lady Gaga en Cello. Maar welke platen staan op de nummers 15 en 14? 15 nieuwe een plaats van Nederlandse bodem in de top 20. Op 15 Nielson en IJskoud. En op nummer 14 een mooie samenwerking tussen DJ Snake en Selena Gomez. Daar hoorde je Taki Taki 13. En nummer 13 die is voor Rita Ora en Let You Love Me in de top 20. Instead Prikkelman. Ariana Grande. Maakt alleen maar goede muziek. Zo ook deze. Thank You Next op nummer 12 in de top 20. En daarvoor die op nummer 13 Rita Ora en Let You Love Me. Elf. nummer 11 Dean Lewis en Be Alright. En op nummer 10 Imagine Dragons en Natural. En er zijn ook platen die net niet in de top 20 staan deze week. Die er net iets buiten staan. Ja, als de top wat langer was geweest, dan hadden ze er wel in gestaan. En ik denk dat ze er binnenkort ook in staan. Welke zijn dat? Nou, deze. deze voor het eerst hoorde. Het is Jason Derulo samen met David Guetta en de plaat heet Goodbye. Het origineel is van Andrea Bocelli. En de reden dat ik het raar vond is dat uh, dat nummer van Andrea Bocelli op de uh, uitvaart van mijn opa gedraaid werd. En toen hoorde ik ineens een remix op en denk ik, dit is een toffe plaat met een, een beetje een gekke lading. En dat vind ik ook weer wild hebben. Jason Derulo dus net niet in de top 20. Dus ik weet volgende week wel. En deze stond er ook niet in. 2017 toen bleek dat Post Malone toch wel echt een megaster aan het worden is. En dat weten we nu ook in Nederland. Hij staat net niet in de top 20 met Sunflower. Maar ik denk dat hij er binnenkort eh, wel in komt te staan. En ook een Nederlandse artiest. Nederlandse artiesten moet ik zeggen stonden niet in de lijst. Prophetic or I don't remember They come at me no matter what Every moment I lay down my body and head Fuck up the president, bro ook Chef Special en Into the Future net niet in de top 20. Maar ik denk dat ze er binnenkort wel in gaan komen. 9. Verder met de lijst. De negende plek, die is voor Jonas Blue en Jack Jack. Dit is Rise. We gonna ride, ride, ride, ride, till we fall. They say we got no, no, no, no future at all.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 Want ja, hij staat op nummer 8 in de top 20. Daarvoor hoorde je op nummer 9 Jonas Blue en Jack, Jack en Rice. En op nummer 7, daar wordt een feestje gevierd. dat wordt niet gevierd vanwege een mooie notering. Nee, ja, misschien ook wel, maar het is gewoon echt een feestplaatje. Dior, Gigi, de Acostino en In My Mind op nummer 7. Zometeen zetten we even het belangrijkste muzieknieuws van de afgelopen week voor je op een rij. 6.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 En daarom zet ik het belangrijkste muzieknieuws voor je op een rij. de Sons is eh, de tweede headliner op de vijfde editie van Pinkpop volgend jaar. Ook George Ezra en Technicus die zijn aan het programma toegevoegd. Dat heeft de organisatie van het driedaagse muziekfestival in het Limburgse Landgraaf maandag bekendgemaakt. En de Duitse slagerzanger Heino die moet het nummer Engel op last van Ramstein van zijn album schrappen. Ja, de 79-jarige Heino had het nummer al ingezongen toen hij bericht van het management van de Duitse band kreeg. Engel is eh, oorspronkelijk van uh, Ramstein. En Dua Lipa die wil mensen, ik citeer, op de juiste manier beïnvloeden. Ja, de zangeres is voor veel jongeren een rolmodel. Maar die positie die vindt ze lang niet altijd even makkelijk. De verwachtingen die mensen van hebben maken haar onzeker. Maar vormen haar ook, dat heeft ze in een eh, interview gezegd met de Duitse persbureau DPA. Goed, je bent weer een beetje bijgepraat over alle zaken die er spelen in de muziekbusiness. Zometeen Komen erachter wat de nummer 3, de nummer 2 en de nummer 1 gaat worden.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 Magic is in the air. There ain't no science here, so come get your everything. I made no promises. I can't do golden rings, but I'll give you everything. Magic is in the air. There ain't no science here, so come get your everything. Tonight the night everything. Magic is in the air. There ain't no science here, so come get your everything. I made no promises. I can't do golden rings, but I'll give you everything. Magic is in the air. There ain't no science here, so come get your everything. Tonight. Tonight. Kelvin van Helros en The Promise op nummer 3 in de top 20. En daarvoor hoorde je op nummer 4 Youngblood van 5 Seconds of Summer. Maar wat wordt de nummer 1? Het is eh, spannend. Daarvoor moeten we eerst weten wat de nummer 2 is. 2, dat is eh, Duur te Lang van Davina Michelle. En ik moet je een kleine disclaimer geven. Ik denk, als je dit nummer nu hoort, dat je de rest van de dag hem niet meer uit je hoofd krijgt.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 Het moment is daar. Het uur zit er bijna op en dat betekent dat we langzaam gaan kijken wat de nummer 1 is van deze week. De meest populaire plaat op dit moment. En de lijst die is eh, samengesteld door middel van airplays op alle radiostations. Door middel van streams op Spotify en andere streamingsdiensten. Door middel van downloads op iTunes en andere plekken waar je muziek kan downloaden. downloaden. En ook door middel van je eigen mening, want die is gewoon welkom. Mening at detop20.nl, dat is het mailadres waar je natuurlijk kan mailen als jij een op- of aanmerking hebt over een plaat. En binnenkort willen we gaan inbouwen dat je duimpjes kan geven op onze website, detop20.nl. Maar tot die tijd moet je het eventjes zo doen. Gewoon even mailen. De nummer 1 van deze week is voor Ava Max en Sweet But Psycho. Oh, she's sweet but a psycho, a little bit psycho. At night she's screaming, I'm on my mind, on my mind. Oh, she's hot but a psycho, so but she's right though. At night she's screaming, I'm on my mind, on my mind. She'll make you curse, but she a blessing. She'll rip your shirt. took your play. You just can't Someone said van deze week. Van Max en Sweet But Psycho. Dit was hem dan. De top 20 voor deze week. De 20 populairste platen van dit moment. De hele week zijn wij gewoon te bereiken via Instagram, de top 20. En via onze website, detop20.nl. Tot volgende week. Een tip voor de top 20. Wat moet volgens jou in de lijst komen? Mail het naar tip.detop20.nl All into you, baby.